Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is spannend of elke bakkerstudent terecht kan bij een stage. Het kan namelijk zijn dat er steeds meer stageplekken verdwijnen... omdat bedrijven de hoge energierekeningen niet kunnen betalen en ermee moeten stoppen. Als die plekken er niet zijn, dan moet de bakkersopleiding het stagedeel overnemen. Ideaal is dat zeker niet, want in het bedrijfsleven leer je, leer je het vak eh, vaak veel beter. En wat dit gaat betekenen, ja, dan gaat de kwaliteit van het vak eh, en van de ambacht... die, die gaat natuurlijk eh, vrij vlot achteruit op het moment dat er onvoldoende bedrijven zijn... onvoldoende plekken zijn om te leren. Dus dan zal het aantal goede vakmensen volgens de opleiding afnemen. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de richting van Japan. Het ding vloog over Japans grondgebied en kwam uiteindelijk in zee terecht. Noord-Korea wil zo een duidelijk signaal afgeven richting Japan, zegt onze correspondent Sjoerd en Daas. Wat Noord-Korea in de afgelopen weken, maanden eh, vaker heeft laten doorschemeren. Eh, beschuldigingen richting de Verenigde Staten, bondgenoten die eh, natuurlijk nog nauwer naar Amerika aan het toebewegen zijn over de afgelopen periode Korea en Japan. dat die gezamenlijk een plot aan het smeden zijn om een invasie te plegen in Noord-Korea. Op deze manier wil dat land dus laten merken dat ze dat beter uit hun hoofd kunnen laten. De A9 richting Amstelveen is dicht na een heftig ongeluk. Meerdere auto's knalden op elkaar. Vijf mensen raakten daarbij gewond. Je kan dus beter omrijden. Een doos Merci Chocola. Dat is een makkelijk cadeau als je even niet weet wat je moet geven. Alleen viel het bij Hermine van 69 niet echt in goede aarde. Ze werkte 17 jaar bij PostNL. Zelfs na haar pensioen werkte ze nog jaren door. En als bedankje kreeg ze dus zo'n doosje chocola door de brievenbus... samen met een cadeaubon van een tientje. Haar dochter zat samen met Hermine aan tafel bij Jinek gisteravond. Met sneeuw en weet ik wat niet. Dat, dat wordt opgebeld, waarom kun je niet binnen? Dat, nee, het was keer op keer op keer. Ik moet die frustratie kwijt. Moet ik hier nou heel hard om lachen of moet ik hier nou heel hard om huilen? Dat is, het zit erg in het midden en ze blijkt niet de enige te zijn. PostNL heeft gezegd dat ze alsnog een leuk afscheid gaan regelen. Het weer nog een klein beetje mist nog vanochtend. Daarna wolken, maar ook opklaringen met best wat zon. In de middag trekt het wel dicht, maar het blijft zo goed als droog bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk in de regio. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de nog altijd afgesloten A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Raasdorp gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk met meerdere voertuigen. Sindsdien is de weg afgesloten. Houd rekening met veel extra reistijd. Het loopt namelijk ook helemaal vol op de omleidingsroute. Die loopt onder andere over de N203 en de N246. Daar is de vertraging inmiddels ruim een uur. Vervolgens ook een eh, file op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen Oestgeest en het eh, dorp Kaag. Hou rekening met 6 kilometer file en een half uur aan oponthoud.